Gert Kluk met het NOS Journaal. Elf mannen uit Amsterdam en Amstelveen worden vervolgd... omdat ze volgens het OM seks hebben gehad met een minderjarige jongen. Die was toen het gebeurde ongeveer 16. De verdachten zijn tussen de 38 en 61. Ze hebben de jongen voor de seks betaald. Een van de verdachten was plaatsvervangend hoofdofficier... bij het functioneel parket. Hij is vanwege de verdenkingen ontslagen. Transavia en de 500 piloten hebben een principeakkoord gesloten over een nieuwe CO. Stakingen van piloten die in voorbereiding waren gaan voorlopig niet door. Volgens de pilotenvakbond VNV zijn onder meer afspraken gemaakt over een beter rooster. De circa 500 piloten van Transavia zaten al ruim een jaar zonder CAO. Tweede Kamerleden zijn boos over het besluit van ING om topman Hamers een salarisverhoging van 50% te geven. De bank die in 2008 nog 10 miljard euro staatssteun kreeg, gaat Hamers 3 miljoen euro per jaar betalen. GroenLinks-Kamerlid Snel spreekt van een stuitende arrogantie en heeft een debat aangevraagd. De PvdA wil een motie indienen die het kabinet vraagt alles te doen om de ING op andere gedachten te brengen. Het aantal buitenlandse studenten in het hoger onderwijs is toegenomen. Er zijn er nu 122.000 ingeschreven. Vorig jaar waren het er 112.000. Vooral het aantal studenten uit Roemenië en Bulgarije is gestegen. Bij bijna 10% van de studies in Nederland zijn buitenlanders in de meerderheid. Trainer Erwin van der Looy stapt per direct op bij Eredivisieclub Willem II. Hij zou eigenlijk aan het eind van het seizoen vertrekken... maar onder druk van ontevreden supporters heeft hij besloten meteen weg te gaan. De trainer zegt in een verklaring op de site van Willem II... dat hij na indringende gesprekken in zijn omgeving toch heeft besloten... om per direct te stoppen als hoofdtrainer. Het weer buien trekken in de loop van de dag van west naar oost over het land. Vanmiddag klaart het in het zuidwesten op, breekt de zon soms door. Het noorden houdt tot vanavond kans op buien. Het wordt een graad of acht. Dit was het En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Knopend Amstel 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam is de weg weer vrij. 5 minuten vertraging bij Dorp. Op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging bij Buitenveldert. De Koentunnel is gedeeltelijk dicht op de A10 van Koeplein naar de Nieuwe Meer door een ongeluk.